Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 1 november 2012 en dit is aflevering 133 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer. Welkom, welkom deze middag en dat allemaal weer bij een verse donderslag vandaag op 1 november 2012. Ik heb voor jullie weer een pakket heerlijke muziek en ik ben er deze middag van Tetelbier met natuurlijk ook de gebruikelijke vaste donderslagrubrieken. Straks, en dat is alweer over 10 minuten, dan heb ik weer even Robert Kare aan de telefoon voor sluiers en tips. En dan gaan we weer even kijken wat we kunnen lospeuteren over zijn fabuleuze plaatkeuze. En die hoor je straks dan weer om half bier. En ook vandaag is hij er ook weer van de partij, onze vaste donderslagcolumnist Theo Farid. En hij is er weer met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En heeft vandaag iets over vogels, heb ik van horen zeggen. Eh, je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD 501. En op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, genoeg gezet. Nu is het weer tijd voor muziek, zoals altijd. De eerste plaat van deze donderslag is van de groep Oasis en is getiteld Force of Nature. Sure. treasure. You know it's buried beneath your feet. You know you look like a faded picture. I see the cracks frozen on your skin. En de, daarnet heb ik in de aankondiging helemaal vergeten te vertellen... dat we straks om kwart of drie even overschakelen naar Manifesto. En daar is Arwin Tamiga En die gaat een praatje maken met Ruben Hoeken en Dick Jonkers. Dit is Perfect Song van Solomon Burke en De Dijk. there'd be a song that would stop the hunger and pain, stop the poverty and strain for once and all time. Cause if there'd be a song that would make the soldiers drop their guns, make the sun shine for once, hurt by violence and crime. I wish there'd be a song that would soothe the souls who suffer from the lives that just got tougher till the hate has gone astray. And if there was a song that could fertilize the desert, neutralize all hazard, I'd write one right away. Once I wrote it, we would sing it. But oh, it would be a perfect song with perfect verses, perfect choruses. But I'm afraid I might get it slightly wrong. there'd be a song that would perform God's miracles, make the lame stand up and walk, give sight back to the blind. And if there was a song that could bring love and peace on earth, tear down every crooked church, I'd write a dozen of that kind. Once I wrote it, sing it. But oh, it would be the perfect song, the perfect song. With perfect verses, perfect choruses. But I'm afraid I might get it slightly wrong. Yes, once I wrote it, we could sing it. And it would be a perfect song. lyricist, perfect chorus. But I'm afraid I'd get it slightly wrong. Mm, perfect verses, perfect choruses. But I'm afraid it can't be done. The song can't be done. Het is uh, ehm, 1 november, uh, eh, 10 over 2. En dan bel ik altijd eventjes met Rob Ricard voor zijn fabuleuze platenkeuze. En dan beginnen we altijd met een tip van de sluier. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat je er bent. Eh, ik ben weer reuze benieuwd wat voor een mooie keuze je deze keer weer hebt. Want het is uh, alweer een nieuwe maand natuurlijk. We zitten in november. Ja, ik heb ehm, voor november ja. als, zeg maar, als aftrap, eh, om mee te beginnen, ehm, een plaat van een zangeres uitgekozen plaats van de zangeres. Ja, in, een genre eh, waar, waar, je nog niet zoveel van gehoord hebt van mij. En zoals jij genre uitspreekt, dat is al een tip? Nee, nou half. Het, is, eh, het genre is eh, jazz, pianist en singer. En ze heeft, ze heeft vocals. Contra-alt zal het wel zijn. Contra-alto stem heeft ze. Ja, en ze heeft 6 miljoen albums verkocht. 6 miljoen. Het is toch niet Rita Reis, hè? Nee, dat is toch geen Canadese? Oh, Canadees. Oh, dat, eh, dat was me even ontschoten. Dat, eh, Nee, het is een Canadees uit Canada. Canadees uit Canada. Dan heb ik wel een idee. Ze speelt ook piano? Ja. Oh, dan denk ik ook dat ik weet met wie ze getrouwd is. Oh, maar nou, ik niet, maar... Nou, volgens mij met Elvis Costello. Oh, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Dus dan, eh, dan kunnen de mensen dan even op googlen voor een... ja, Als tip, ja. Ja, nou, misschien heb ik het helemaal mis hoor, dat kan. Want ik weet natuurlijk ook niet wat jij uh, erop... Oh, het eh, straks hè. Ja, dat horen we straks. Om half bier hè? Ja.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 van Comes Time. En de achtergrondzang was van Nicolette Larsen. Dit is Die Wolf, Crumbling Heart. geweldige band uit Nederland. Drie jonge jongens en prachtig mooi hemmend orgelwerk. Ja, prachtige mooie plaats. Dus nieuwe cd van The Wolf. Terug naar de oudheid. Talk, talk. Je hoort er nooit meer wat van, van die groep. Maar ze hebben wel mooie muziek achtergelaten. En een daarvan is Lives What You Make It. groep Talk Talk uit Engeland vandaan. Eh, tijd niet meer van gehoord en ik denk dat we er ook niks meer van horen. Maar wel een paar mooie platen achtergelaten. We gaan naar een Nederlands werk. En dat is een nieuw werk van Lange Frans. En die draai ik al een paar keer. Eh, in eh, Donderslag die heb ik al een paar keer gedraaid. diverse nummers van zijn nieuwe cd. En dit nummer dat heet Beloofd is Beloofd. Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat dat komt wel goed de wekker is al drie keer gegaan. Het port een elleboog tegen mijn ribbenkast aan. Opstaan lijkt de boodschap te zijn. Gisternacht ging ik lekker, maar nu doet het zo'n pijn. Auw. Verkeerde been of verkeerde lijf. Zo van wie is dat kind en wat mot dat bij? Kop erbij, koffie klinkt als een topontbijt. De spiegels zijn maar die strok van mij. En ik ben maar een man, ik kan één ding tegelijk en zelfs dat is soms moeilijk voor mij, maar je weet dat ik meega naar de IKEA. Zelfs als we twee, drie, vier keer in de week gaan, weer de lange route, een hele eind lopen. Zo van kijken, kijken, niks kopen, geloof me, tot de laatste leugen in mijn ogen. Dit is alles waar ik kan beloven. Ik ben maar een man van vlees en bloed, ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg, maar beloofd is beloofd, maar het komt wel goed. Ik ben maar een man van vlees en bloed sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat het komt wel goed Ik ben een ouderwetse hosselaar Volg me gabber, ik ben altijd op zoek naar de volgende klappen. Het leven is een bitch en dan ga je dood. Ik wil een stukje van de taart, het hoeft niet eens zo groot. Maar nee, dan gaat mijn laptop en daar mijn tv. Alle leren naar het raam voor de tweede keer in één week. Spullen achterin als een stadsnomade. Colleren, weer logeren bij mijn maarden. Maar dit kan zo niet verder, ik vind het niet gezellig. En ik kijk naar mezelf, ik ben godverdomme 30. Ik kan niet komen lullen, ik heb schoenen om te vullen. Ik breek haar hart, dus zij breekt mijn spullen. In plotsklap zet ze vast in de En ik bedank haar door te pissen op de trap. Dit is geen grap, ook geen real life song. Nee, dit is maar het is, gaat beloofd. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, maar het kwam wel goed. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, maar het kwam wel goed. Mensen voor me. Ja, oh, ja. Dit is voor de mannen, alleen voor de mannen. Ik weet dat je moe bent, dus haal je handen in je zakken. Dit is voor de vrouwen, alleen voor de vrouwen. Het is wat het is, laat je moeders maar vertrouwen. Dit is voor de ouders, alle jonge ouders. Ik weet waar het is, ja, die last op je schouder. En soms waar het mis, maar hoe zwaar het ook is Ik beloof dat je op me kunt bouwen Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn bekken gaat mijn weg en gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat het komt wel goed blabberblog. blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl 1 november 2012. Zielige vogeltjes. Het is weer november en ik heb hier nog een verhaaltje liggen wat eigenlijk in de zomer was. Het was op een avond dat we met ons bootje gingen varen. We voeren door mijn oude buurt, langs een kroeg daar. En als het vraagt of ik daar vaak kwam. En ik wil een enorm ruig verhaal beginnen, maar ik word gestoord door twee dames die staan te wuiven. Ze zijn te oud om iets met mijn kroegbezoek daar te maken te hebben, dus ik stuur richting wal. In het water drijven piepkleine, piepende meerkoetjes die ik wendig ontwijk. De dames wijzen naar ze en ik knik dat ik ze ook heel lief vind. De dames stampvoeten nu bijna. Het is hun bedoeling dat ik die meerkoetjes uit het water haal en terugzet in hun nest. Dat nest is namelijk een halve meter boven het water en het lukt die net uit het eigen kroppen beestjes niet om er zelf weer in te komen. Volgens de dames is dit een jaarlijks terugkerend drama. Twee meerkoeten die eieren uitbroeden, jongen die eruit kruipen, in het water springen en uiteindelijk dodelijk vermoeid overlijden. Zo sneu die vogeltjes. Ik draai de boot richting het enige meerkoetje dat niet door vader of moeder, dat verschil zie ik niet, bewaakt wordt. Hij of zij, dat zie ik ook niet, ligt nu voor de boot. Ik schep met mijn hand in het water, mis het meerkoetje dat omvalt en met zijn kopje onder water stil blijft liggen. Vanaf de kant hoor ik schreeuwen van ontzetting. Ik heb een meerkoet vermoord! Het liefst zou ik omdraaien en heel ver weg varen. Terwijl ik excuses maak, komt er weer leven in het beestje. Het kopje komt boven water en ik waag een tweede poging. Deze keer is het raak. Ik zet de waggelende meerkoet op het motorhuis en vaar richting nest. Daar verwelkomt vader of moeder, wie het weet mag het zeggen, ons met open bek en veel herrie. Gooien! roepen de dames vanaf de wal. Ik raak het nest en vader of moeder kiest het hazenpad. Snel zet ik meerkoetje 1 in het nest. Daarna gaan we achter nummer 2 aan. Op de brug roept iemand ons toe dat we met onze poten van het nest af moeten blijven. Astrid scheldt hem ouderwets de huid vol. De Mongool moet verdomme doorlopen, mafkees, eikel! Bedoel je niet mee, etcetera, etcetera. Het pad Amsterdam mag je er zelf bijdenken. Nummer 2 staat ondertussen op het motorhuis en wordt ook richting nest verscheept. Met nummer 3 en 4 hebben we nog minder moeite. We kijken nog even hoe papa of mama Meerkoet de jongen knuffelt en varen dan verder. De dames pinken een traan weg. Wij voelen ons wederom schippers van de chameleon. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. En na een blablablog komt natuurlijk altijd weer een muziek. Een muziek deze keer van Mark Knopfler. Got to have something. de slag. Hij komt volgend jaar naar Nederland. En dit is een, nummer van zijn laatste cd, zijn nieuwste cd. En die presenteert hij volgend jaar in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Robert Kree is net in Nederland geweest. Dit is zijn single Won't Be Coming Home. as her car pulls out the driveway and she don't wave goodbye Her last words echo in my mind. Listen, honey, I gotta get away. I'm standing here watching her tail lights. As if there's some kind of sign. Fading into a memory. I just got tired of trying long. I hate to see you go, so I save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? You won't be coming home. later, I get a letter. A picture of a room in some hotel. Sitting framed up on the table. A picture I know so well. You've painted yourself into a corner. Now you're trying to paint something new. and your lipstick on the letter is a goodbye kiss from you. So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? still set the table. Still set it for you and me. It's become a habit. My own personal make believe. for later on. waren dat John, Paul, George en Ringo. Ze waren er weer en zij speelden vandaag Dizzy Miss Lizzy van het album Help uit 1965. Radio oh your one station. one station. En nu is het de tijd voor Neil Jong van het nummer uh, Motorcycle Mama, nu de radioversie. Motorcycle Mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle Mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring it around. Motorcycle Mama, won't you lay it down? Mm-hmm. Michael, mama, won't you lay your big spike? tijd van Buddy Willington met zijn uh, Texas Trio's. Texas Trio! Man, they've been rocking from the get-go. Them Texas Trios Like the Pecos, the Brazos, and the Frio Buddy Holly, Jerry Winner Tommy and Unc, at Woodstock, Billy, Frank, and Dusty, without a spare wheel in the trunk, Texas Trio. Four string and six string, kick, hat, and snare. Somebody just sing it. we'll get the rest of the way there. Bugs, Rock and Ron and Bobby, Stevie, Tommy and Chris, John T. Ball and TJ, Linda, Curly and this Texas Trio. me Simone, Simone. Ja, ik zou alles doen voor een gemeentezoen van mijn Simone. Simone. Als ik het lef eens had, ja zou Simone mij dan belonen. Simone. Over een jaar, dan schrijf ik haar. Simone. me nooit weer staan van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Home van de Westfriese band The Fruit Machine. En natuurlijk kiest Arwin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij eh, zoals iedere week even na negenen onder tromgeroffel. On The Rocks, je kunt wekelijks op iedere vrijdagavond eh, luisteren naar On The Rocks.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 Daarom staat UNICEF in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood nog aan de toekomst kan blijven werken. Ga naar unicef.nl en kijk waarom. Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Het is nu 3 uur. 3 uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. In my life, I had the wisdom of the master. bij het eerste uur. Maar ik ben nog niet klaar. Ik ben er nog tot bieruur uh, voor jullie. En ik heb hier uh, tot bieruur nog goede muziek. En ook nog de donderdisc. En de plaatkeuze van Rob En natuurlijk ook een muziekagenda. Ik startte de tweede uur van deze donderslag met muziek van Robert Plant en The Strange Sensation. En die is getiteld Mighty Rearranger. En de donderdicht die komt natuurlijk uh, weer als derde plaats van de tweede uur. Maar eerst nog muziek van Paul Garrick. Samen met Timothy B. Smith. En heet Love Will Keep Us Alive. Well, I was standing all alone against the world outside. And you were searching for a place to hide. lost and lonely. Now you've given me the will to survive. fall vandaag tot middernacht. On With You van John H. We schakelen even over naar Arwin Tamminga in Manifesto en dan praat hij met Ruben Hoeken en Dick Jonkers. Ik sta in Manifesto samen met eh, eh, Dick Jonkers en met eh, Ruben Hoeken. Zojuist getuige geweest van een, van een leerzame, maar hardwerkende, hardwerkende les. Het is, je bent een slavendrijver als het op je leerling aankomt, hè? Dat klopt. Ja. Maar dat, dat doe je met een, voor een goed doel? Nou ja, wat ik al zei, als je de hele avond op een A-akkoord zit te harken, dat weet iedereen al dus. Waarom je gewoon buiten je comfortzone eh, treden? En eh, eh, je gaat ook optreden met, met al je leerlingen. Is dat zowel met de gevorderde als met de beginnersgroep? Ja, kriskras door elkaar. En wanneer is dat? 11 november. 11 november in Manifesto. Ja. En dat zijn dus, dus al, al die leerlingen die gaan door elkaar heen gaan ze spelen. Dus je nou, ik hoop het niet. Nou ja, dat zou niet, <laughs> dat zou niet best Want je gaf, net al een, je gaf al een mooi voorbeeld net van dat je goed op je, op je tonen moet letten. Want anders dan liet je ook even luisteren hoe het dan zeg maar mis kan klinken. Nou, de bedoeling is dat die. Eh, we, hebben door eh, de laatste weken eh, hebben gewerkt aan liedjes. En de bedoeling is dat iedere gitarist, zeg maar, dat onder begeleiding van mijn band zo goed mogelijk presenteert. De Ruben Hoeken Band, nieuwe CD ook uitgekomen, Coexist. Gaat, ah, die is al een tijdje oud. Of die, hoe oud is die dan? jaartje of twee. Twee jaar al? Ja. Oh, want Rogier die dit allemaal straks gaat draaien, die, eh, of die, die denkt dat het nieuw die is. denkt dat het nieuw is. Oh ja, nou dat is een nieuw sneeuw. Nou ja, voor, voor, voor Rogier ook nieuw. Eh, behalve eh, dat je met je leerlingen zo weer bent, ben je samen met Dick bezig met, met een bluesfestival. Ik ga even naar Dick, Dick. indoor bluesfestival. Voor de hoeveelste keer organiseren jullie dit? Dat, dat wordt dit jaar de tweede keer. Vorig jaar was een gigantisch succes. muzikaal absoluut top. En dat doen we dit jaar weer. En eh, we hopen dat we heel veel uh, eh, Horineers op afkomen. Eh, wat voor bands komen daar te spelen? We hebben, beginnen met Blacktop, een, een lekkere stevige blues- en rockband. Uh, we hebben King Mo en we hebben de Veldman Brothers. En de Veldman Brothers die hebben al eerder gespeeld op bluesfestivals in de buurt, maar ook in Hoorn. Hoe laat, hoe, laat, zijn de mensen welkom in, in het, in het Hoornse manifesto? we gaan om 9 uur beginnen. En dan gaan we door tot een eindje naar middernacht. Eh, de tweede keer dat dit wordt georganiseerd. Eh, wat verwacht je van het aantal bezoekers wat, eh, wat, er ditmaal op af zou komen? En hoe weerhoudt zich dat met de toekomst van het, van het festival? Nou, we hopen eh, een stijgende lijn door te zetten. Vorig jaar zaten we eh, ergens eh, boven de 100. En dit jaar mikken we op 200 mensen. En liefst natuurlijk meer. Maar alle bluesliefhebbers uit de verre omgeving moeten er gewoon zijn. zijn en, en, die zijn er ook van op de hoogte? Ja, van Manifesto staat op de website natuurlijk. we zijn een behoorlijk Facebook-offensief begonnen. We staan op de landelijke bluespagina als, als bluesfestival genoemd. Dus eh, dat, uh, daar zie ik gemoed. tegemoet. Hoe zien jullie, aan die bands, eh, hoe zien jullie bij die bands tegenkomen? Want ik bedoel, eh, je organiseert een bluesfestival waarschijnlijk omdat je een liefhebber bent. Ja. En dan ga je gewoon struinen in je eigen netwerk van wat je allemaal hebt gehoord. Ja, van, nou, Ruben die komt natuurlijk op talloze plaatsen, komt heel veel collega-bands tegen. Ik zit zelf vaak op bluesfestivals en dan gaan we in de slag van wat vinden we leuk en wat zou passen bij horen. En ik denk dat we nu drie bands gevonden hebben die het helemaal goed gaan doen. Eh, als, eh, als jullie dan ook zeg maar, zo goed worden bezocht, is het dan ook iets om daar zeg maar, met stadsfeesten eh, in horen mee te gaan doen? Dat je een bluespodium gaat indelen? Nou, dat, dat zou het ultieme zijn. Dat is natuurlijk helemaal te gek. Kijk, ehm, we hebben net gehad over de workshops van Ruben. Ruben heeft hier ondertussen al meer dan 100 gitaristen opgeleid. Misschien zijn daar leuke dingen mee te doen. Dat we oud-leerlingen terug laten komen om een keer een, een nummer mee te jammen met, met, met een goede bluesband dat zou inderdaad. Eh, ik, ik, ga nu even, eh, kijk nu eventjes naar Ruwen. Eh, zie je dat zitten? met stadsfeesten, net zoiets doen wat je nu doet. Want je, je, trekt volgens mij door het hele land als, als, als reizende muziekschool, lijkt mij. Ja. Dus weet jij inmiddels ook genoeg hoe je de, zeg maar. of dat zeg maar. ja, hoe zal ik het zeggen? Of dit zit met jouw leerlingen, een uitvoering voor, op een, op een open-air festival, of dat, of dat ook te doen is of niet? Ik denk het wel. Want ja, het leuke van dit Blues Festival is sowieso dat er eh, drie verschillende bands zijn die op het einde ook nog eh, gaan jammen. En ik neem ook iemand mee die eh, in mijn workshop een aantal jaar heeft meegedaan en die gaat ook met die bands jammen. Dus het, is, het, het heeft wel een soort connectie met elkaar. Nou, ik hoop dat jullie, eh, dat jullie snode plannen nog bij elkaar weten te, weten te brengen om, eh, eh, om iets, om iets in het derde weekend van juni te gaan doen in de stad. Want... Nou ja, met, met, met genoegen, maar ehm, laat mensen eerst even aanstaande zaterdag komen de smaak te pakken krijgen. Want ehm, we noemen drie bands, maar het, grote spektakel is aan het eind van de show met, met die grote jam sessie. Dan komt iedereen lekker uit de verf, dat is vorig jaar ook gillend mooi. Ja, dat, moet heel speciaal zijn inderdaad. Nou, het, het is ook speciaal, want dat gebeurt nergens. Nee, nee, want ik bedoel, vaak is het zo met een bluesfestival of met ja, die band spelen en dan is het af en dan is het klaar. Ja. Maar dit is wel iets extra's. bedoel, doe je dat zelf ook als je speelt op een festival met dat je met andere uh, Het komt nooit voor. Nee. Maar anders zou ik het zeker doen. Weet je, als ik op een festival speel waar uh, eh, een bandjes spelen die ik ken of zoiets, dan zou het leuk zijn om een gezamenlijke jam sessie eh, te doen. Maar we hadden zo bedacht dat het wel leuk zou zijn als dat een keer zou gebeuren. En dat hebben we vorig jaar gedaan. Het was helemaal te gek. Dus ik kreeg dus drie bands die elkaar niet kennen of, of een beetje van hallo en dag. En uh, gingen gewoon met elkaar samenspelen. En eh, dat is helemaal te gek. Dat gaan we dit jaar weer doen. Ja. En ik, ik ken die jongens, van de Veldman Brothers ook goed. Daar heb ik ook een paar keer mee gespeeld. Met King Mo heb ik ook een paar keer gespeeld. Dus eh, ja, het wordt een ja, eenmalig uniek iets. Dat is gewoon zo. Spektakel kun je, kun je verwachten. Ja, 11, ja. 11 november in manifesto. Zeker. Het eh, de, Bluesfestival is... over 3 november, sorry. Ja. 3, november in Manifesto. 11 november, smiddags om 4 uur, doen we de presentatie van de workshop van Ruben. Alle reden om eh, je hart muzikaal op te halen in Manifesto. Dank wel Het is ook niet alleen voor bluesliefhebbers. Uh, het is echt gewoon voor muziekliefhebbers. Goed dat je dat nog even zegt. Ja, ja kijk, het wordt altijd. In, in, ja, het is een bluesfestival, maar het is ook echt gewoon wel voor mensen die van rock houden, die van soul houden, die van pop houden. En van blues natuurlijk en rock en roll. Dus ja, is genoeg te doen in ieder geval. Blues voor iedereen dus? Ja, denk het wel, ja. 3 november. Ga dat, eh, ga dat gewoon allemaal zien in Manifesto. Eh, we gaan terug naar eh, Studio 11. We gaan terug naar Rogier. We zijn weer in Studio 11 en we gaan luisteren naar muziek van de Ruben Hoeken Band. Van zijn album Sugar hoort u nu het nummer The World Today. Can't you hear the thunder? Watch those dark clouds. Governments say they can protect us, but me, I have my doubts. Everyone is guessing about that latest blast. No one really knows how long it's gonna last. control. But how can you fight the devil when they sold your soul? Can you tell me, people, what? Lynn. deze cd, dus een nieuwe cd van Jeff is net uit. En er staan allemaal nummers op die hij vroeger op de Longwave Radio hoorde. Doom and Gloom, de nieuwste van de Rolling Stones. Het is inmiddels eh, half bier geworden en ik heb eh, Rob Ricard aan de lijn voor zijn fabuleuze platenkeuze. Ja, want nu gaat het allemaal gebeuren. Hij gaat hallo, ontsluieren wat dat eh, voor keuze is. Rob, we zijn zeer benieuwd met z'n allen hier, alle luisteraars die nu zitten te luisteren. Ja, nou, het, het is een uur korter, hè, dus het valt beter. Ja. Want het was vorige week natuurlijk niet helemaal duidelijk hoe het ging met die klok. dat, nou, dat is uh, na de wel weer rechtgezet hoor. Oh, gelukkig. Maar goed, het, eh, het geeft al de verwarring. Het is in ieder geval een uur eerder, dus nu bieruur. Oh, ja, drie uur nu? Het is nu eh, drie, uh, het is bier, eerder vier uur. bier valt op drie. Ja. ja. Dus, maar goed, even, dus even terug naar die zangeres, hè? Ja. Dus jij denkt dat je weet wie het was? Ja. Nou, zeg het maar. Ik dacht Diana Krol. Ja. Is die met Elvis Costello getrouwd? Ja, die is met Elvis Costello getrouwd. Wow, dat weet ik helemaal niet. Ja, en voor de mensen, ik zeg wel krol maar je schrijft K-R-A-L. Eh, ja, met A, met A, krol Ja, en eh, ja, dat... die eh, is met Elvis Costello vertrouwd. Nou, mooi. Dus dan, dan zijn we helemaal bij. Ja. Ze heeft net een nieuwe LP uitgebracht, een paar weken terug. Mhm. en, die, en die gaan we dan draaien, althans een stukje ervan. Nou, dat lijkt me hartstikke goed. Nou, zal ik het dan gelijk aankondigen? Ja, Hartstikke goed. En dan kan ik meteen zeggen hoe het heet. Zal ik eh, de plaat eh, voor je starten? Start hem maar vast. Oké. Komt-ie aan hoor. Luisteraars, we gaan beginnen deze novembermaand met Diana Kroll, White River to Cross van de onlangs uitgebrachte LP Glad Ragdoll. Oké, ik spreek je volgende week. Tot volgende week. De platenkeuze van Rob Ricard. There's a did cry while shadows steal the sun. But I cannot look back now. Come too far to turn around. Diana Crowell, A Wide River Cross. En bedoelt ze mee een brede rivier. Niet de witte rivier, maar een brede rivier. Een wijde rivier. Bad Hart ook een goed nieuw album. Prachtig mooi album. Boom Boom Bang Bang heet het album. Het is eh, net een paar weken op de markt. Ik heb al eerder muziek van aangedraaid in Donderslag. En vandaag doe ik dat weer. En dit nummer heet Everything Must Change. back in time on the sounds of the nation. De Radio 501 Flashback. De Radio 501 Flashback is vandaag in donderslag van Lou Reed van het album Transformer.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 Take a Walk on the Wild Side. We gaan naar Texas. Los Lonely Boys. Drie broers. En ze zingen in het Spaans Señorita. You got it. Lonely Boys. Ik hoorde dit nummer voor het eerst in eh, Amerika, in Zee, in Mammoth Lake. Tijdens een bluesfestival. Heel erg eh, eh, fraaie muziek van een hele goede band. Mr. Blue Sky, de 2012 versie. Dat is net uit, is helemaal opnieuw op de plaat gezet. Door Jeff Lynn, solo helemaal ingespeeld. Electric Light Orchestra. sky. Vandaag 1 november heb ik weer een nieuwe donderslag muziekagenda voor jullie. Pak pen en papier eh, voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu van start. Op zaterdagavond 3 november speelt Bluff in het kader van 20 jaar Bluff in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanvang half 9 en de zaal is open om 7 uur. Ook op zaterdagavond 3 november speelt Owl City in zaal Max in Melkweg in Amsterdam. Dit allemaal in het kader van de Midsummer Station World Tour... Zaal open om 7 uur en de aanvang is 8 uur. Op dezezelfde avond in de Melkweg in de Oude Zaal speelt Reds on Rafts. Uh, zaal is open om half 8 en de aanvang is half 9. Op zondagavond 11 november kun je naar Todd Rundgren en het Metropoolorkest in Paradiso Amsterdam. Aanvang half 9 de zaal is open om half 8. Op donderdagavond 15 november kun je naar Eefje de Visser. Ze heeft een theatervoorstelling in de Rabozaal van de Melkweg in Amsterdam. De zaal is open om half acht en de aanvang is om 8 uur. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om 7 uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 25 eh, november speelt Herzen in P3 in Permanent En op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel. En dat is de eerste nieuwe studio cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart. En mogelijk is het al uitverkocht. Eh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op 30 november treden de tips op met zangeres Elsa Beckman. En dit is in het eh, voorprogramma van Rylan en de Bombardiers. Locatie Manifesto in Hoorn. Op 3 december geven de Black Keys een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Black Keys hebben een support act die in het voorprogramma optreedt. En dat is de groep de Maccabees. En de aanvang is 8 uur. Op maandag 10 eh, december 2012 treedt Glenn Hansard op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei begonnen. Op zaterdag 15 eh, december kun je naar John Mail. Hij treedt op in de Metropool in Hengelo. Deur open om half acht en aanvang is half negen. Meer informatie op www.metropool.nl Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 1 november 2012. En als je agendatips hebt voor de periode na 8 november... stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaats van deze donderslag... Deze keer John Mail die op 15 december in Hengelo speelt. Dit is Wake Up Call. donderslag op donderdag. Hey, helder hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja de studioklok hier in Studio 11 is het alweer bijna bieruur. En dat betekent dat aflevering 133 van Donderslag er alweer bijna op zit. We gaan om bieruur Studio 11 afsluiten en dan schakelen we over naar de centrale Radio 5 Lane studio. En dan kun je luisteren naar de Radio Lane collega's. En zij zijn er voor jullie op deze Radio Lane daverende donderdag nog tot spookuur. <laughs> Deze week en de week erna kun je mij weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio Heel simpel dus, rogierradio En dat kan dan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio en op Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam De Radio 501. En de schrijf je op zijn Engels met h e En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adapteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de radiotechnische mededelingen van vandaag. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de medewerking aan deze donderslag van 1 november. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor jullie aandacht en voor het luisteren naar donderslag deze middag. We schakelen naar de piepers over naar mijn collega Lucien Greefkes... die zich in de startblokken heeft gehezen voor zijn programma Afternoons. Ik ben er volgende week weer, zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And ah, in the end. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. Ze verdient Heren, heren, vlug. We beginnen aan de andere zijde. verdomme, wat moeten de mensen wel denken?